Zit van der Linde met het NOS-journaal. Veiligheidsregio's in Limburg hebben afgelopen nacht geen nieuwe grote incidenten gemeld in verband met de watersnood. Maar in delen van Duitsland en Oostenrijk waren er wel zware overstromingen als gevolg van extreme regen. Dit gebeurde onder meer vlakbij Dresden in de Duitse deelstaat Saksen. Sommige plaatsen daar zijn niet meer bereikbaar, melden lokale autoriteiten. Ook de omgeving rond München is zwaar getroffen. Mensen zijn geëvacueerd, straten staan blank en er zouden aardverschuivingen zijn. Het dodental in Duitsland is opgelopen tot 155. In Oostenrijk kreeg de binnenstad van Hallein, vlakbij Salzburg, te maken met overstromingen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een grote uitslaande brand in een appartementencomplex in het Limburgse Eigelshoven is een dode gevallen. Ook zijn enkele mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is het vuur onder controle. De brandweer heeft het complex ontruimd. De geëvacueerde bewoners zijn op een andere plek opgevangen. Het is nog niet duidelijk wanneer zij naar huis kunnen. Tieners in Groot-Brittannië worden niet ingeënt tegen het coronavirus, meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de krant geeft een Brits comité voor vaccinatie het advies om jongeren tussen de 12 en 17 jaar geen prik te geven, zolang de risico's niet duidelijk zijn. Kwetsbare tieners zouden zich wel kunnen laten inenten. En vanaf vandaag moeten reizigers naar Frankrijk... die niet of niet volledig zijn gevaccineerd... een negatieve coronatest laten zien bij binnenkomst. De test mag niet ouder zijn dan 24 uur. Gisteren werd bekend dat Frankrijk de inreisregels aanscherpt...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 Fais-moi hum, hum, pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mais à ah, hum. Mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Appelle-moi Catalina, mais à ah, Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboulé Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse.